Ze doet dat vanochtend op een conferentie over zorg en ondersteuning in de buurt. Schippers wil onder meer de verspilling van medicijnen en verbandmiddelen tegengaan. En ook zegt ze dat zorg via internet een noodzaak is om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Bij een Amerikaanse raketaanval in Pakistan zijn 15 militanten omgekomen. De aanval werd uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje in Noord-Waziristan, dicht bij de grens met Afghanistan. Volgens sommige berichten waren er ook buitenlanders onder de doden. Gisteren voerde de VS ook al een aanval uit in Pakistan. Daarbij vielen 10 doden. In Os heeft een uitslaande brand gewoed op een meubelboulevard. Uit filialen van woonwarenhuizen Jusk en Leenbakker kwamen rook en vuur. De brand sloeg over naar twee andere panden. Hoe groot de schade aan de woonboulevard is, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend waardoor het vuur is ontstaan. Bij een vliegtuigcrash in de Nigeriaanse stad Lagos zijn alle 153 inzittenden om het leven gekomen. passagiersvliegtuig stortte kort voor de landing neer toestel van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air zou een gebouw hebben geraakt en daarna in brand zijn gevlogen. Het toestel kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos. Hoeveel slachtoffers er op de grond zijn is onduidelijk. Het Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen president Mubarak. De Egyptische oud-dictator werd veroordeeld tot levenslang wegens het neerslaan van protesten, maar werd vrijgesproken van corruptie. Zijn twee zonen en zes hoge politiefunctionarissen gingen vrij uit. Het OM wil Mubarak en zijn zonen alsnog veroordeeld zien voor corruptie. In Wassenaar is oud-politicus Jan Gmelig Meiling overleden. Hij was staatssecretaris van Defensie voor de VVD in het eerste kabinet Kok en schortte de opkomstplicht op. Daardoor worden dienstplichtigen sinds 1996 niet meer opgeroepen. Jan Gmelig Meiling was al geruime tijd ziek. Hij is 76 jaar geworden. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen, ook overdag met regen. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John de Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A77 tussen knopend Rijkenvoort en de Duitse grens. En op de A79 tussen Maastricht en Heerlen. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden.